omdat het aantal steekpartijen waarbij jongeren zijn betrokken toeneemt. Deze scholieren vinden het goed dat er een verbod komt. Ik vind het heel handig en ja, beter omdat deze tijd lopen heel veel jongeren met messen. Ook op school merk je dat heel veel kinderen messen bij zich hebben... en dan Vervolgens wordt er gezegd dat ze zich niet veilig voelen, maar er zijn veel meer andere manieren om je veilig te voelen op school. De laatste tijd hebben veel winkels zoals de Action, Hema en Xenos al besloten om te stoppen met de verkoop van messen aan minderjarigen. Goed nieuws voor liefhebbers van deze traditie rond oud en nieuw. Want in de buurt van Rotterdam en delen van Gelderland gaat het karbietschieten rond de jaarwisseling gewoon door. Het kabinet wil dit jaar een vuurwerkverbod, maar volgens de regio's valt karbiet daar niet onder en kan het geknal dus doorgaan. Een agent uit Geldrop in Brabant krijgt drie jaar gevangenisstraf en tbs... voor het seksueel misbruiken van drie jongens die hij hielp met huiswerk. Ook maakte de man kinderporno en verspreidde die de boel. En voetballer Ryan Gravenberg kan zijn geluk niet op. De Ajaxiet van 18 kreeg vanochtend een belletje van bondscoach Frank de Boer. Ja, ik dacht dat iemand een grapje met me uithaalde eerlijk gezegd. Maar dat was niet zo. En eh, ja, hij bouwde me op en eh, ja, hij zei dat hij me mee wil nemen voor de twee wedstrijden. De voetballer maakt dus zijn debuut bij het Nederlands elftal. Het is een droom die uitkomt voor hem. Ja, ik zeg je eerlijk, ik had er geen rekening mee gehad. Ja, wat zet het blij mee. Ik denk, eh, ja, voor het grote oranje is iedereen zijn droom, dus eh, ja. Vanavond is Gravenberger trouwens nog niet bij. Oranje speelt over het drie kwartier een oefenwedstrijd tegen Spanje in de Johan Cruijff Arena. Dan nog het weer. Vanavond een paar opklaringen, maar verder is het bewolkt. De temperatuur ligt rond de 10 graden en later vannacht trekt er wat regen over ons land. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file tussen Baarn en Hilversum Noord 3 kilometer met een half uur vertraging. Vanwege bergingswerkzaamheden na een ongeluk is er maar één rijstrook open.